Er is tot nu toe niets gevonden. Ook wordt er gezocht in een kanaal naast het bos. Volgens de politie gebeurt dat om niets uit te sluiten. De mobiele eenheid stuurt mensen weg die een kijkje willen nemen in het bos. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan is de zoon van oud-premier Gilani door gewapende mannen ontvoerd. Ali Haider Gilani is kandidaat voor de Pakistanse Volkspartij. Een van zijn lijfwachten of medewerkers werd doodgeschoten toen een groep mannen het vuur opende. Meerdere mensen raakten gewond. Het is vandaag de laatste dag dat campagne mag worden gevoerd voor de parlementsverkiezingen van zaterdag in Pakistan. Sony heeft voor het eerst in vijf jaar weer winst geboekt. De elektronicafabrikant boekte een netto winst van 330 miljoen euro. Een jaar eerder leed het Japanse bedrijf nog een recordverlies van 4,4 miljard. Sony profiteerde van de zwakkere Japanse munt. Ook de verkoop van het hoofdkantoor in New York zorgde voor inkomsten. Het pand werd verkocht voor meer dan 1 miljard dollar. Een van de twee mannen die gisteravond bij een schietpartij in Gouda gewond raakte is aangehouden. De Rotterdammer van 42 had ruzie met een man uit Gouda en schoot op hem. Het slachtoffer werd geraakt in zijn borst, maar is buiten levensgevaar. De man schoot ook op mensen die hem probeerden te overmeesteren. Het lukte pas om hem te bedwingen toen iemand met een baksteen op zijn hoofd sloeg. De aanleiding voor de schietpartij in Gouda zou een familieruzie zijn. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag blijft het zo goed als droog. Het wordt 13 tot 18 graden. Morgen begint regenachtig. Er staat een flinke zuidwestenwind. Het wordt morgen graad of 16. Smiddags breekt de zon weer door. Het weekend verloopt wisselvallig. Dit, Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for hard to survive, she said never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire. Close to retire, with one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he could really use a shoulder hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive.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 www.zfmzandvoort.nl impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. want your extra time and your kid. Think I better dance now. ZFM. yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. darling walking out. When that, that train roll up and out, I come walking out, come walking out.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 Discover. L I N E. Discover. Thank you. before you van ZFM. Via de kabel.